Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Nederland doet niet genoeg om weidevogels te beschermen. Dat vindt de Europese Commissie die daarom een inbreukprocedure begint. Zo'n maatregel neemt de Commissie als ze denkt dat een lidstaat de Europese regels niet naleeft. Het aantal grutto's is de afgelopen jaren sterk afgenomen... en soorten als de kemphaan en watersnip zijn bijna helemaal uitgestorven. Oorzaak is waarschijnlijk het verlies van leefgebied en de verstoring van het broedseizoen. Nederland heeft twee maanden om Brussel te overtuigen dat vogels beter beschermd zullen worden. Anders kan Europa zelf maatregelen opleggen. Stemacteurs van videogames in Hollywood leggen het werk neer. Ze zijn niet te spreken over het uitblijven van een akkoord over het gebruik van kunstmatige intelligentie. Vorig jaar was er al een staking van filmacteurs, ook vanwege zorgen over de invloed van AI. De vakbond van stemacteurs praat al anderhalf jaar met game studio's. Ze vinden dat de studio's kunstmatige intelligentie misbruiken ten koste van de acteurs. De game studio's zeggen de staking te betreuren... omdat volgens hen een akkoord bijna rond was. In een heidegebied bij Ede zijn tientallen schapen gedood. 41 dieren werden doodgebeten en nog eens 15 raakten gewond. De gemeente vermoedt dat de schapen zijn aangevallen door één of meerdere wolven... maar een DNA-test moet dat nog uitwijzen. NOC-NSF heeft diepvriesmaaltijden en vijf magnetrons geregeld voor de Nederlandse sporters in het Olympisch dorp. Daar arriveren steeds meer sporters en de maaltijdvoorziening loopt nog niet helemaal soepel. Zo grijpen atleten soms mis als ze laat in het restaurant zijn. Ook het transport naar de diverse locaties in Parijs en de hygiëne in het Olympisch dorp zijn naar verluid nog niet op peil. Toch zegt het NOC-NSF vertrouwen te hebben dat opstartproblemen zijn die snel worden opgelost. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Ook overdag eerst nog buien. Later op de dag wordt het droog en is er ruimte voor de zon.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 Hand me the world on a silver platter, and what good would it be? No one to share. with me. 106.9 ZFN Must be the reason why I'm free in my trapped soul. Must be the reason why I'm king of my castle.